Van twee uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De handelsrelatie tussen Nederland en Groot-Brittannië moet hecht blijven, ook na de brexit. Verder is het belangrijk dat de rechten van Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen zo snel mogelijk worden gegarandeerd. Dat staat in een advies aan het kabinet en het parlement over de gevolgen voor Nederland van de brexit. Het CDA-kamerlid Omtzigt en het PvdA-kamerlid Mai hebben het advies opgesteld. De rapporteurs zeggen dat Nederland in 2015 ruim 20 miljard euro verdiende aan de export naar Groot-Brittannië. De onderhandelingen over de brexit gaan binnenkort van start en gaan zeker twee jaar duren. CDA-leider Buma vindt het te vroeg om al te praten over de vorming van een coalitie. Hij heeft dat gezegd in een gesprek met verkenner Schippers, die vandaag ook praat met de leiders van VVD, D66 en GroenLinks. Buma zei dat een nieuw kabinet, van welke samenstelling ook, zich moet richten op immigratie en integratie, de positie van de middeninkomens en de arbeidsmarkt. VVD-leider Rutte zei na zijn gesprek met Schippers dat ze diepgravend heeft doorgevraagd. Het is de bedoeling dat ze morgen verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer. Mogelijk om te donderdag een debat en wordt er daarna een informateur benoemd. Een regionaal tuchtcollege heeft een longarts van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum een waarschuwing gegeven. De arts is tekortgeschoten bij de behandeling van de 21-jarige hockeyer Rogier Mooi, zegt het college. Hij kwam binnen met pijn op de borst en overleed een halve dag later, zonder dat een specialist hem had gezien. Het tuchtcollege neemt het arts kwalijk dat hij de fysieke beoordeling van de patiënt heeft overgelaten aan een onervaren artsassistent. Oud-voetballer Patrick Kluivert klaagt een van de inbrekers bij het Van Gogh Museum in 2002 aan vanwege smaad of laster. De man zegt vanavond in een documentaire van Brandpunt dat hij na de schilderijenroof ondergedoken heeft gezeten bij Kluivert in Barcelona. Kluivert zegt in de Telegraaf dat het onzin is en heeft zijn advocaat Sprong gevraagd om juridische stappen te nemen. Het weer geregeld zon, het is 8 tot 10 graden, morgen veel zon en een heel kleine kans op een bui en dan wordt het 12 graden.